Dit is Maud met het NWS Journaal. De dodelijke explosie in een appartement in Arnhem eerder deze week... is veroorzaakt door een chemische reactie bij het verwerken van drugs. Bij de ontploffing en de daaropvolgende brand kwamen twee mannen om het leven... onder wie de bewoner van 33. Een derde ging er vandoor, maar hij werd de volgende ochtend zwaar gewond teruggevonden. De slachtoffers komen waarschijnlijk uit het buitenland... want een van hun auto's had een Frans kenteken. Beveiligers op Schiphol mogen van de rechter hun stakingsacties uitbreiden. Ze mogen hun werkonderbrekingen opvoeren tot maximaal 15 minuten en dat vijf keer per dag. De beveiligers willen een loonsverhoging van 3,5 en een lagere werkdruk. Wanneer hun acties beginnen is nog niet duidelijk. In Zwolle worden 100 oude populieren gekapt. Door de aanhoudende droogte laten de takken los wat gevaarlijke situaties kan opleveren. De bomen uit 1955 staan langs een weg buiten de stad. Volgens een expert hebben ze 1000 liter water per dag nodig. Maar door de warmte is de verdamping zo extreem hoog dat de takken uitdrogen en afbreken. Omdat ze niet weten welke takken afbreken is besloten om maar alle 100 populieren te kappen. En dat begint morgen. In Congo is opnieuw ebola vastgesteld. Vorige week maakte het land nog bekend dat de uitbraak was afgelopen... maar het dodelijke virus is opnieuw opgedoken. In het oosten van het land zijn vier nieuwe besmettingen vastgesteld. Bij de vorige uitbraak, die in april begon, werden 38 mensen ziek. 29 van hen bezweken aan de gevolgen van ebola. Robin van Persie is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. De routinier neemt die rol over van Karim El Ahmadi... Die is vertrokken naar een club in Saoedi-Arabië. Het weer in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. In de rest van het land blijft het droog. En vannacht koelt het af naar een graad of 15.